bij de Corona Check App, waarmee ze naar de bioscoop, stadion of een restaurant kunnen. En dus stond deze vrouw in Friesland ook in de rij voor een booster. Ja, dit is vanwege het vinkje. En waarom? Ja, waarom? Zonder het vind je keer naar te volle meer, hè? Dus het is wel een goede stakkigere doorwest voor wij om toch te keren. Ook skivakanties zijn een reden voor mensen om alsnog te boosteren. Het protest tegen de coronamaatregelen zondag in Rotterdam mag doorgaan van de gemeente. Er worden 15.000 mensen verwacht. Tegelijk met het protest worden in de Kuip 16.000 mensen verwacht voor Feyenoord-Sparta. Rotterdam zegt dat er zondag genoeg politie is om alles in goede banen te leiden. Op een hondenuitlaatveldje in Leeuwarden zijn twaalf dode katten gevonden. Volgens de politie waren sommige katten in plastic zakken begraven. zaten ook kittens bij. Het is niet duidelijk hoe lang de dieren er al lagen. De politie is op zoek naar de daders. Door de besmettelijke omikron is er op veel plekken een tekort aan personeel. Ook bij dit wooncomplex in Epe in Gelderland meldt de ene na de andere zich ziek. Hi, met Had jij de uitslag van je test al? Ook positief. Ja, dat dachten we al een beetje. Hè? We hebben veel uitval. Ik weet niet precies de cijfers, maar eh, er zitten veel mensen thuis bij ons. Heel veel. Ja. We zijn aan het kijken van kan kantoorpersoneel nog wat voor ons betekenen. Dus kunnen die een bed opmaken, kunnen die een kamer maken En dat soort kleine dingen helpt ons al om onze noodzakelijke zorg te kunnen leveren. En die hulp van collega's van kantoor krijgen ze. Zelfs de directeur steekt de handen uit de mouwen. Als je eh, mensen in de verpleging zoals Gerdien als je die de dingen kunt laten doen waar zij goed in zijn en waar zij ook gecertificeerd voor zijn, dan kunnen wij helpen met bedden opmaken of wc's schoonmaken of mensen naar een brasserie, een eetkamer eh, brengen.